uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken... en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag van gisteren. Volgens het staatspersbureau zouden de landen steun bieden aan de Iraanse oppositie. Een woordvoerder zegt dat Iran de regeringen in de drie landen heeft gevraagd... om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren tijdens een militaire parade namen vier aanvallers op motorfietsen de deelnemers onder vuur. 25 mensen kwamen om en tientallen raakten gewond. De aanvallers zijn gedood. De kinderopvang in Os, waar donderdag vier kinderen van omkwamen... bij een aanrijding op een spoorwegovergang... blijft ook komende week dicht. Dat meldt de kinderopvang op hun website. Er komen veel vragen bij de KDV binnen... die nog niet kunnen worden beantwoord, staat in een statement. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen. volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die stil wil staan bij de slachtoffers. Een tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. De Consumentenbond en tv-programma Kassa hebben de laatste tijd honderden klachten over PostNL binnengekregen. Pakketjes werden niet op de afgesproken dag of tijdstip geleverd en consumenten kregen een briefje in de brievenbus dat ze niet thuis waren, terwijl ze er wel waren. Ook werden pakketjes achtergelaten in de buurt van het huis. De Consumentenbond denkt dat het aantal klachten dit jaar verdubbelt ten opzichte van vorig jaar. Toen waren het er bijna 1400. En het Amerikaanse bedrijf Comcast heeft de strijd om de overname van Sky gewonnen. Comcast bood meer dan 21st Century Fox, meldt de Britse toezichthouder op de overnames. En de uitkomst van de veiling is een fors verlies voor Fox, het bedrijf van Rupert Murdoch. De Australische mediamagnaat heeft bij Sky bijna 40% van de aandelen. Hij aaste al jaren op een volledige overname. Het weer nog, stevige buien nog. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Ook morgen vroeg droog, dan een graad of 13.